Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Baak, toen ze door een rechtsextremist werden beschoten. De agenten waren naar zijn huis gekomen om een vuurwapen in beslag te nemen. Hij had daar een vergunning voor, maar de politie twijfelde eraan of dat wel verstandig was. De man van 49 raakte bij zijn arrestatie licht gewond. Hij beschouwt zich als een Reichsburger. Dat zijn Duitsers die de Duitse wet en het gezag van de regering in Berlijn niet erkennen. In plaats daarvan erkennen ze het Duitse Rijk, zoals dat tot 1945 bestond. De protesten van Franse politieagenten breiden zich uit. Behalve in Parijs is er gisteravond ook in Marseille, Nice en Toulouse spontaan gedemonstreerd tegen het geweld waar agenten mee worden geconfronteerd. Aanleiding voor de demonstraties is een incident eerder deze maand. Toen werden agenten in een voorstad van Parijs aangevallen en werd hun dienstauto in brand gestoken. Voor volgende week woensdag is een landelijke actie aangekondigd. Minister Cazeneuve van Binnenlandse Zaken zei vanochtend dat hij met een delegatie van de agenten wil praten. In een flat in Groningen is vanmorgen een explosie geweest. Een van de appartementen is door de brandweer onbewoonbaar verklaard. De bewoner van de woning is in een ambulance behandeld en daarna aangehouden voor brandstichting. In de omgeving van de Groningse flat liggen puin en glasscherven. Door de explosie hebben andere appartementen in de flat rookschade. Uitkeringsinstantie UWV kampt met computerproblemen... waardoor informatie over werkzoekenden verdwijnt. Volgens NRC zijn de afgelopen weken bij drie storingen zeker 14.000 berichten van werkzoekenden verloren gegaan. De uitkeringsinstantie zegt dat na de storingen werkzoekenden zijn gebeld om de verloren informatie terug te krijgen. Ook voor medewerkers zijn de storingen lastig, ze worden soms plotseling uitgelogd. De UWV erkent de problemen en zegt dat er een verbeterplan is. Over vier jaar moeten de problemen zijn opgelost. Het weer buien met kans op onweer. Aan zee een vrij krachtige tot stormachtige westelijke wind. Vanmiddag wordt het vanuit het noorden op steeds meer plaatsen droog. Het wordt vandaag 10 tot 13 graden. Dit is ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Files nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort na een ongeluk bij Eembrugge. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 5 kilometer. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De vertraging is nog een half uur en de hoofdrijbaan is afgesloten.